Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse rechter in de zaak tegen Paul Manafort... de oud-campagnevoorzitter van president Trump... heeft bedreigingen ontvangen. Eerder zei de rechter al dat er veel druk op hem wordt uitgeoefend... om de namen van de leden van de jury bekend te maken. Dat doet hij niet omdat hij bezorgd is over hun veiligheid. De rechter wil niet zeggen op wat voor manier hij is bedreigd. Paul Manafort wordt verdacht van onder meer fraude en witwassen. De jury overlegt nog over de vraag of hij schuldig is of niet. Een oordeel wordt vandaag nog niet verwacht. In de Gazastrook hebben opnieuw duizenden Palestijnen gedemonstreerd aan de grens met Israël. De demonstranten gooiden met brandbommen en stenen naar Israëlische militairen. Die reageerden met traangas en geweervuur. Volgens de Palestijnse autoriteiten kwamen daarbij twee Palestijnen om het leven. Zo'n 270 demonstranten raakten gewond, van wie er 60 schotwonden hadden. Het Israëlische leger zegt dat het leger volgens de standaardprocedure heeft gereageerd. Het tipgeld voor het oplossen van de kofferbakmoord vorig jaar bij Koevoorde is door de ouders van het slachtoffer verhoogd naar 65.000 euro. Het OM had in februari al 15.000 euro uitgeloofd. De ouders van de man die werd omgebracht leggen daar nu dus 50.000 euro bij. Het slachtoffer van 31 werd doodgevonden in de kofferbak van zijn Mercedes, die half in het water lag. Over het motief is niets bekend. Het slachtoffer had geen crimineel verleden. Premier Rutte zegt dat Nederland het initiatief om Turkse weekendscholen in Nederland te starten gaat aankaarten bij de Turkse overheid. Ook wil hij goed in de gaten houden of er geen dingen gebeuren die niet mogen. Maar, zegt hij, hij kan de scholen niet op voorhand verbieden. Het weer, vannacht liggen de minima rond de 10 graden, lokaal kans op een mistbank. Morgen is het grotendeels bewolkt met kans op wat regen. Het wordt dan 21 tot 24 graden.